Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bewakers in het Mexicaanse detentiecentrum waar maandag brand uitbrak... lijken niets te hebben gedaan om de brand te blussen of mensen te helpen. Bij de brand kwamen zeker 40 migranten om het leven. Op bewakingsbeelden die online zijn gezet is te zien dat twee bewakers er vandoor gaan... terwijl er al brand woedt in een van de cellen. Het lijkt erop dat migranten zelf een matras in brand staken. Er werden 68 mannen vastgehouden in het centrum in de grensstad Ciudad Juarez. Vanuit daar willen veel migranten oversteken naar de VS. Het kabinet wil na de winst van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen een aantal dingen veranderen. Dat zei premier Rutte na afloop van het overleg met de top van het kabinet. Daarbij ging het over het signaal dat de kiezer heeft gegeven. Volgens Rutte is de politiek er nu niet voor iedereen en zijn er verbeteringen nodig. Dan gaat het bijvoorbeeld over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen... de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het vertrouwen van de burgers in het kabinet. Het Russische voorjaarsoffensief is zo goed als vastgelopen, zeggen militair analisten. De aanvallen gaan door, maar het Russische leger zou nauwelijks meer vorderingen maken in Oost-Oekraïne. Volgens de analist is de aanval over zijn hoogtepunt heen. Dan is het de vraag of er überhaupt een hoogtepunt was. En ook zegt een analist dat het offensief is vastgelopen... door de slechte coördinatie en aansturing van het Russische leger. Er zou te veel met Moskou moeten worden overlegd. En er wordt de laatste weken opvallend veel ingebroken in muziekstudio's. De politie zei in het programma Opsporing Verzocht... dat er soms voor tonnen aan spullen wordt meegenomen... zoals microfoons en gitaren. Ook Kensington-gitarist Casper Starreveld is vier gitaren kwijt. De politie heeft nog geen daders in beeld. Het weer. Op de meeste plekken wordt het droog.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 Brim proof Asher on the 45. Well, it's a brim proof Asher on the 45. Asher on the 45. Well, it's Asher on the 45. Everybody needs a bosom for Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for Everybody needs a bosom.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 pain Whenever I kneel to pray gas Zet die pijp in zijn tas, rook een lijn met wat as mm, Ben een vijf uit de 10, maak een 5 een tien Daarom blijf ze misschien mm, Zij weet al lang dat ik long In Parijs ben ik kong, ze paar bakjes op tong mm, Ik van die rijk van die bommen Gelijk op die song, maar we blijven niet jong mm.